Dat blijkt uit de economische voorspellingen van het Centraal Planbureau voor Prinsjesdag. De daling komt onder meer door de 3,2 miljard euro aan bezuinigingen... die het huidige kabinet voor volgend jaar heeft vastgesteld. Het planbureau verwacht dat het aantal werklozen niet verder toeneemt en uitkomt op ongeveer 425.000. In Zaandam is een flat ontruimd naar de vondst van een verdacht pakketje. Tientallen mensen zijn geëvacueerd. Volgens de politie zitten er in het pakket batterijen en draadjes. De explosieve opruimingsdienst is ingeschakeld om het pakketje te onderzoeken. De proef om de terugkeer van zeden- en geweldsplegers in de maatschappij beter te laten verlopen wordt uitgebreid... De proef liep in 17 gemeenten en dat worden er volgens het ministerie van Justitie 50. In die betrokken gemeenten worden burgemeesters drie maanden voor de terugkeer van een ex-gedetineerde geïnformeerd. Zo kunnen slachtoffers eerder worden ingelicht. Als ook de uitgebreide proef succesvol is, wordt het systeem in 2012 landelijk ingevoerd. Eurocommissaris Redding heeft spijt van haar woorden over het uitzetbeleid van Roma-zigeuners in Frankrijk... Ze zei eerder deze week dat ze niet had gedacht dat Europa nog zoiets zou meemaken na de Tweede Wereldoorlog. Nu zegt Redding dat de uitwijzing van Roma door Frankrijk op geen enkele manier te vergelijken is met wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebeurd. Het Franse uitzettingenbeleid komt morgen aan de orde in Brussel, waar een Europese top wordt gehouden. Ajax heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Real Madrid versloeg de Amsterdammers in het Bernabeu-stadion met 2-0. Allebei de doelpunten werden gemaakt door Gonzalo Higuaín.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 telling the fibs now. You said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson and I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature with your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. Oh, well, I had and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no. attention and diamonds and pearls. She the one that make me feel on top of the world. Still, I'm lying to my girl, I do it. I lie, and I lie, and I lie, and then I lie. Till there's no turning back. I don't know why